Mariette Krol met het NOS Journaal. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer is voor een grondwetswijziging... die discriminatie op grond van een handicap of seksuele gerichtheid expliciet verbiedt. Nu verbiedt artikel 1 van de grondwet discriminatie op welke grond dan ook... en daarbij worden onder meer ras, godsdienst en geslacht genoemd. De meeste politieke partijen willen nu dat in dat rijtje ook handicap en seksuele gerichtheid komt. Alleen de PVV en de SGP waren tegen... Na de verkiezingen is er zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer nog een tweederde meerderheid voor nodig. De kans daarop is groot. De gegevens op de website voor testafspraken en uitslagen van de GGD zijn niet goed beveiligd. Blijkt uit vertrouwelijke stukken die de NOS heeft ingezien. Op de site coronatest.nl zijn gegevens in te zien van mensen die zich op het coronavirus hebben laten testen. Mensen moeten erop inloggen via de overheidssite DigiD. De beveiligingsproblemen zijn zo ernstig dat het ministerie van Binnenlandse Zaken dreigt die verbinding op te heffen. Het via internet maken van een afspraak of inzien van een testuitslag is dan niet meer mogelijk. In de Amerikaanse Senaat is het tweede impeachmentproces tegen oud-president Trump aan de gang. Een meerderheid van de Senaat heeft in een stemming aangegeven dat het proces grondwettelijk is. Volgens Trumps advocaten was een proces niet mogelijk omdat hij geen president meer is. Maar een meerderheid van de senaatsleden vindt dat ook een voormalig president kan worden veroordeeld. De impeachmentprocedure kan daardoor worden voortgezet. En de politie is op zoek naar een 12-jarig meisje. Ze is de afgelopen ochtend voor het laatst gezien in Voorburg. De politie maakt zich zorgen over haar en heeft een vermist kind alert verstuurd... omdat het meisje Mergem Veli niet gekleed is op de winterse weersomstandigheden. Het weer, het is droog en vannacht wordt het min 6 tot min 14 graden.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 The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon the wellerman comes, to bring her sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. even more the woman comes, bring my sugar and tea and rum One day when the time is done, we'll take her even more came up and called hands to the side, harping and falling.